met het nms Journaal. Op de Filipijnen zetten inwoners zich schrap voor opnieuw een tropische storm. De storm Uwan komt naar verwachting 11 uur vanochtend Nederlandse tijd aan land. Meer dan 100.000 mensen zijn geëvacueerd uit gebieden in het oosten en het noorden van de Filipijnen. Ook is er risico op overstromingen. Op sommige plekken is de stroom al uitgevallen. De nieuwe tropische storm zou nog krachtiger kunnen worden dan de orkaan van afgelopen week, waarschuwen de autoriteiten. Bij een schietincident op het Kralingse plein in Rotterdam is gisteravond een vrouw gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Twee mannen zijn aangehouden. Het is niet bekend wat de aanleiding was van het schietincident. ook heeft de politie niet gemeld of het slachtoffer en de verdachte bekenden van elkaar waren. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn zeker drie mensen om het leven gekomen door onverwacht hoge golven. Volgens de lokale autoriteiten raakten 15 mensen gewond toen ze de zee in werden gesleurd. Bij de stad Puerto de la Cruz op Tenerife waren de golven het hoogst. Daar kwamen tien mensen in het water die op een pier liepen. Een van hen was een vrouw die een hartaanval kreeg. Na een reanimatie overleed ze in het ziekenhuis. En bij de Ziggo Dome in Amsterdam hebben de eerste fans zich verzameld van Lady Gaga. Die popster treedt vanavond om 8 uur op in de Ziggo Dome. De stadszender AT5 sprak met een paar mensen die er de nacht gaan doorbrengen om een goede plek te bemachtigen. Het gaat onder meer om fans uit Brazilië en de Verenigde Staten. Het concert van Lady Gaga is volledig uitverkocht. Online worden er nog tienduizenden kaartjes gezocht. De laatste keer dat Lady Gaga in Nederland was, was in 2022. Het weer. Vannacht is het bewolkt met kans op motregen of een lichte bui, vooral in het oosten van het land.